Van 8 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van de hevige regen in China is opgelopen tot 154. Meer dan 120 mensen worden nog vermist. Het noodweer begon maandag en leidde in het hele land tot overstromingen en aardverschuivingen. De provincie Goupé is het zwaarst getroffen. Daar kwamen 114 mensen om het leven en worden meer dan 100 vermist. Meer dan 30.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 45.000 huizen zijn verwoest door het noodweer. Britse automobilisten hebben veel last van enorme files richting de haven van Dover. Aangescherpte veiligheidsmaatregelen op weg naar Frankrijk leiden tot grote vertragingen. Reizigers stonden tot 12 uur lang vast bij hoge temperaturen. Veel mensen hebben de nacht in de auto doorgebracht. De politie zet een helikopter in om water naar de automobilisten te brengen. Het dodental van de zelfmoordaanslagen in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen tot 80. Er raakten 230 mensen gewond. De bommen ontploften tijdens een demonstratie van duizenden Hazaren. Die eisen dat er hoogspanningsmasten worden gebouwd in de dorpen en steden waar ze wonen. Veel van hen hebben nu geen elektriciteit. Het is de zwaarste aanslag in Kabul sinds april. Toen kwamen er 64 mensen om het leven toen een terrorist zichzelf opblies en een ander het vuur opende. De Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist. Zo'n 15.000 Fransen hebben zich gemeld voor een functie als vrijwilliger bij de politie, zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze reageren op de oproep van president Hollande. Na de aanslag in Nice vroegen jonge mensen om te helpen. Ze zullen worden getraind in het omgaan met terrorisme-dreiging en worden ingezet als reservist. Door de verscherpte veiligheidsmaatregelen zijn veel extra mensen nodig. Het weer tot besluit. De zon schijnt geregeld en de wind neemt geleidelijk af. Het is warm en dat blijft de komende uren ook zo. In het oosten en zuiden van het land is kans op een onweersbui. Morgen wordt het warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden. De dag begint grijs, maar later is er meer ruimte voor de zon en het blijft droog.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 De prachtige Selena Gomez met Kill Em With Kindness. Hey, dit uur eh, gaan we kijken naar de Nederlandse top 40, hoe die eruit ziet. En natuurlijk de top 3 van deze week. Straks een kleine resume van de platen die we wel en niet gehad hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 16. Dit is Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities. Tot 5 uur zijn we dus bij je met het restant van de top 40 van Europa. En eh, wat wil ik nog meer zeggen? weet het niet, blijf gewoon lekker luisteren. Tot zo! down to the latter day. We got many moons that are deep at play, You know Two Steps of Three Steps Away. En dan lekker in die eh, Pokémon Go-app eh, dit nummer eh, gaan verplaatsen... als je dan een Pokémon gaat zoeken. Ik ben helemaal Pokémon-gek op het moment. <laughs> Wie niet eigenlijk? Heel Zandvoort, nou heel de wereld kan ik wel zeggen. Die is aan het Pokémon Go geslagen. En laatst was er een kleine bijeenkomst in het centrum van Zandvoort.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 met Harder Than Hell. Hey, en even over terug te komen over die eh, Pokémon-raars. Ze gaan nou niet naar de Patrijzenstraat toe, eh, naar die gym. Tenzij Team Geel wint, dan mag het. Goed. <laughs> Tommy van Tienen die is nou een moment eh, gymleider daar. Mijn buurjongen van mijn ouders. <laughs> Vandaar. Hey, ehm, ja, een kleine resume van Sander Doudij. Op 28 vinden we Shawn Mendes met Treat You Better. En op nummer 27 dat featuring Dante Leon met Angel. Op 26 Lucas Player met Mama Said. En op nummer 25 Ganesh featuring Olivia Bryan met I Hate You, I Love You. Op nummer 24 vinden we DNCE met Cake by the Ocean. En op nummer 23 French One Pilot met Stressed Out. Op nummer 22 al vier weken in de lijst Kiamo met Waterloo. Low. En nummer 21 Samveld, Lucas, X Lucas, Steven, Steve featuring Wolf met Someone You. Sam Veld samen met Lucas en Steve featuring Wolf. Zo. So. Dat was hem. Ja, ik maakte ook die fout hoor, met het aankondigen van de nummers. Dus ik begrijp het donders goed. En op nummer 20, op nu, al acht weken in de lijst... Charlie Foot featuring, uh, eh, featuring Selena Gomez met We Don't Talk mm. Anymore. En op nummer 19, Dua Lipa met Be One. Op nummer 18, Selena Gomez met Kill Em With ah. Kindness. En op nummer 17, Walking On Cars met Spinning Cars. Op nummer 16, de Red Hot Chili Peppers met Dark Necess Peace. Een nummer 15, al 15 weken in de lijst, Charlie Puth met One Call Away. En op nummer 14 Dua Lipa met Harder Than Hell. En op nummer, 3, oh, op nummer 13 Daps met La La Land. Op nummer 12 Ariana Grande met Into You. En op nummer 11 Times to Fly met Once in a While.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 This Girl of This Girl's Mine. nou ja, in ieder geval eh, een prachtige plaat die eh, deze week op nummer 8 staat... in de Europese top 40. de collega's van eh, Radio 50 presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem in vogelvlucht met je doornemen, want het is weer half vijf. Jonas Blue samen met G.P. Cooper is binnengekomen op een 36e plaats met Perfect Strangers. Eh, Meu met Final Song is, naar, eh, is binnengekomen op een 32e plaats. Ik wou na 32 weken zeggen. Uh, Summer Review van Samveld is nieuw binnengekomen deze week op 27. Dua Lipa staat erin op 21 met Harder Than Hell. En Once in a While van the Time Flies op nummer 19. Broederliefde met Jungle staat op 16. En Alvaro Soler met Sofia op 14. Ego van Willy William op 12. En Vice met Everjack met Hey staat op nummer um, ehm, 11. De nummer 10 dan is Sia samen met Jean-Paul met Cheap Thrills... en eh, Too Good van Drake en Rihanna op nummer 9. Galant is No Money op 8 en Enrique Iglesias op 7. De nummer 6 is This One For You van David Guetta en Zara Larsen en Bailar... met Dior samen met Elvis Crespo op nummer 5. This Is What You Came For van Calvin Harris en Rihanna op 4. En Kong vs. Cooking on 3 Burners met This Girl staat op 3. Op 2 dan een prachtige plaat die de vorige week ook al op stond.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 Willy Williams staat ook nog in de Europese top 40... en dan mag hij op een hele mooie zevende plaats staan. Zo direct de top 3 van Europa, maar eerst de nummer 7, dus eh, Willy Williams. moi entraînant dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. week dan inderdaad. De nummer 6 eh, van deze week. Hey, snel door met de nummer 5 van Calvin Harris. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking pas eh, binnengekomen op 24. Eh, en eh, deze week dus al naar 5 gestegen. De snelste stijger ook meteen van deze week. Hey, ik had net over Selena Gomez. Dat ze Justin Bieber had verslagen. Maar wat is nou het geheim van Selena Gomez op Instagram? Want niemand anders weet haar te overtreffen. Want bijna 90 miljoen volgers voor Selena Gomez. Nou, weet je wat het geheim is? Ze doet maar wat. Selena Gomez heeft niemand achter de schermen die haar adviseert voor haar social media. Het komt op een moment dat ik iets eh, vast weet te leggen... dan denk ik, oh, dat zou goed zijn voor Instagram. Dan moet ik het plaatsen. Nou, ik weet het, het klinkt saai, maar dat is het eigenlijk alles wat ik doe. Zo laat ze weten in een gesprek met uh, Hollywood Reporter. Nou, dit jaar passeerde Selena Gomez qua volgers eh, Taylor Swift... die er hoogstwaarschijnlijk wel iemand verantwoordelijk voor heeft gemaakt. Mijn doel was dat het zeker niet om de meest gevolgde personen zijn. Het is gewoon mijn meest favoriete social platform, zegt ze. Nou, deze week werd dus duidelijk dat Selena Gomez op Instagram ook de meest favoriete foto heeft. Ik zei het al, haar Instagram plaatje waaraan ze lurkte eh, aan een rietje kreeg ruim 4,3 miljoen vind ik leuks. En ik heb die foto gezien. Hmm. Niks mis mee eigenlijk. En uh, Sander die eh, telt de tafel ondertussen op. Hey, Megan Trainer dan. Megan Trainer die stemde nog nooit. In een gesprek met Billboard heeft Megan Trainer laten weten dat ze eh, nog nooit naar de stembus is geweest. Ik zou me daar eh, veel meer van bewust moeten zijn, zo liet ze weten. Nou, trainer verbaast zich ook over eigen snelheid in het maken van hits, bladibladibla. Uh, eh, ze schreef <laughs> succesvolle tracks onder meer Fifth Harmony en Jennifer Lopez. Ik zeg altijd, ik poep de hits uit. Nou ja, prima. Voor mij mag je het blijven doen, want er komen inderdaad goede hits vanuit. Even we gaan naar de nummer 4 luisteren van deze week. Die is in handen van Alvaro Soler. Met het prachtige Sofia. Vorige week nog op een eh, negende plaats. Deze week dus op vier en zes weken pas in de lijst. zomerhit worden van 2016. Eh, nou, voor mij mag het hoor. Ik vind het een prachtig nummer.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 Door met de nummer 2. Maurice Mulder. Sigala is dit met de Give Me Your Love samen John Newman, Now Rogers. Vorige week nog op een eh, zesde plaats. Deze week is vier plaatsen gestegen. Ondertussen acht weken in de lijst hier op eh, de Euro Breakdown. Is dit Sigala, de nummer 2. selfish, take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. All his lies, I will comfort you. Mm -hmm. tweede plaats waardig. kijken of ze in de toekomst eh, deze beste man van de eerste plaats eh, kunnen veroveren.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 my blood is rushing on. I don't happy. Dus dit Justin Timberlake met uh, Can't Stop the Feeling. En natuurlijk eh, moet dat gewoon overal ter wereld een eh, nummer 1 hit zijn. Kan niet anders. En ik geef ze nog groot gelijk ook, want wat een prachtige plaat is dit.